Eck met het NOS-journaal. Verschillende gebouwen in Nederland kleurden vannacht oranje... om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Aanleiding was de gewelddadige dood van Lisa van 17 uit Opkouden. Onder meer het Centraal Station in Amsterdam, de Erasmusbrug in Rotterdam... en verschillende kroegen en nachtclubs kleurden oranje. Dat is de kleur die de VN gebruikt als symbool voor een toekomst... zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. In Argentinië is een inval gedaan in het huis waar een schilderij zou hangen... dat door nazi's werd geroofd uit Amsterdam. Het schilderij is niet gevonden. Het werk uit de Joodse goudstickercollectie werd eerder deze week ontdekt... door een journalist van het AD. Die zag het hangen op een foto van een Argentijnse makelaarsite. Nu is het dus opnieuw spoorloos. Het onbemande ruimtevaartuig Starship is met succes de lucht ingeschoten voor een nieuwe testvlucht. Het steeg op vanaf de basis van ruimtevaartbedrijf SpaceX in de Amerikaanse staat Texas. En het landde weer in de Indische Oceaan. De afgelopen twee dagen moest het bedrijf van Elon Musk de lancering uitstellen... eerst door technische problemen en gisteren vanwege slecht weer. Musk hoopt ooit in het ruimteschip mensen naar Mars te brengen en weer terug te halen. Het was de tiende testvlucht van Starship. In Colombia zijn 34 militairen ontvoerd door guerrilla-strijders van de EMC. Dat zijn voormalig varkleden die het niet eens zijn met het vredesakkoord... dat de militante beweging in 2016 met de Colombiaanse regering sloot. De militairen werden ontvoerd na een confrontatie... waarbij 11 guerrilla-strijders werden gedood. Dat gebeurde in de jungle in het zuidoosten van Colombia. De laatste tijd neemt het geweld in het land toe... Vorige week vielen 18 doden bij een aanslag in de stad Cali in het zuiden van het land.